Ook de marktwerking in de sector moet worden onderzocht. Daarover is gisteravond een motie aangenomen die was ingediend door de PVV en de PvdA. Ze noemen de hogere brandstofprijzen in de afgelopen jaren onverklaarbaar... omdat de dollarprijs gelijk is gebleven en de olieprijzen zijn gedaald. Voor de zomer wil de Tweede Kamer de resultaten zien van het onderzoek naar de brandstofprijzen. De kans dat de Guantanamo Bay-gevangenis dichtgaat is heel klein. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd. Volgens Gates is de tegenstand te groot in het congres... waar de republikeinen sinds de afgelopen verkiezingen een meerderheid hebben. Ze verzetten zich tegen het overplaatsen van de terreurverdachten van Cuba naar de Verenigde Staten. President Obama beloofde bij zijn aantreden dat Guantanamo Bay begin 2010 dicht zou zijn. Hij noemde de gevangenis waar terreurverdachten zonder vorm van proces zitten opgesloten een betreurenswaardig hoofdstuk in de Amerikaanse geschiedenis. Er zitten nog zo'n 170 gevangenen vast op Guantanamo Bay. In Egypte zijn drie oud-ministers opgepakt die onderdeel waren van het regime van voormalig president Mubarak. Het Egyptische Openbaar Ministerie verdenkt de drie van verduistering en machtsmisbruik. Een van de opgepakte verdachten is de oud-minister van Binnenlandse Zaken, die 12 jaar aan de macht was. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het dodelijke optreden van de oproerpolitie tijdens de protesten tegen het regime. Alle drie de oud-ministers zeggen dat ze onschuldig zijn. Komende dag houden tegenstanders van het oude bewind een manifestatie in Cairo, die ze de overwinningsmars hebben gedoopt.